uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is flink geschrokken van de conclusies uit het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de zorg in de verpleeghuizen. Volgens de inspectie kunnen 49 verpleeghuizen de zorg voor ouderen niet goed aan. Een Kamermeerderheid wil dat de lijst met name van de slecht presterende verpleeghuizen direct openbaar gemaakt wordt. In het onderzoek naar de moord op zakenman Koen Everink is er morgen een reconstructie in Beeldhoven. Mark Dier, de man die vastzit op verdenking van de moord, zal daarbij zijn. De reconstructie die wordt gedaan op verzoek van de officier van justitie... was op straat, voor het huis van Everink. Everink werd dit voorjaar doodgevonden in zijn huis in Beeldhoven. Mark Dier, tenniscoach, is verdachte in de zaak. Een man die vorig jaar iemand doodschoot in Breda moet negen jaar de cel in. De schietpartij gebeurde op klaarlichte dag voor een druk winkelcentrum. Het slachtoffer werd met meerdere kogels gedood. Er ging een ruzie en een vechtpartij aan vooraf. De veroordeelde man werd aangevallen door het slachtoffer en diens broer met een bijl en een machette. De rechter zei dat de straf van de schutter lager is uitgevallen door de enorme agressie van de twee broers. Het pakketje dat zaterdagavond werd gevonden onder de auto van misdaadjournalist Martin Kok was inderdaad een explosief. Dat bevestigt de politie. Kok zag toen hij uit een restaurant kwam in Amsterdam iets onder zijn auto zitten. De explosieve opruimingsdienst maakte het explosief onschadelijk. Het is nog onduidelijk wie de bom geplaatst heeft. Het weer dan nog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en kan er verspreid een enkele bui vallen. Het wordt uiteindelijk 18 tot 22 graden en het warmste is het in het zuidoosten. Morgen zijn er vrij veel wolken en trekken bovendien vaker buien over het land. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.